9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Honderdduizenden zonnepanelen op plassen en in meren moeten ervoor zorgen dat Nederland de klimaatdoelen gaat halen. Morgen presenteert het Nationaal Consortium Zon op Water hierover een plan. Maar natuurorganisaties zijn bezorgd over de drijvende zonneparken, schrijft Trouw. Mogelijk neemt de kwaliteit van het water af doordat er minder zonlicht opvalt, zegt de vogelbescherming. Dat zou kunnen leiden tot vissterfte, waar vogelpopulaties weer onder lijden. Ook is niet bekend of vogels zich te pletter zullen vliegen op de zonnepanelen. Rekeningrijden, extra fietspaden en de aanleg van overstappunten aan de randen van grote steden... moeten voorkomen dat het verkeer in Nederland vastloopt. Dat zeggen zo'n 25 organisaties als de NS, de ANWB en de transportsector. Ze denken dat voor hun plannen tot 2040 elk jaar 3 miljard euro extra nodig is. Dat geld moet worden opgehaald met rekeningrijden. In Hongkong zijn duizenden mensen op de been om te demonstreren tegen een wet waarmee uitlevering aan China mogelijk wordt. De wegen naar het parlement zijn geblokkeerd. En in reactie op het massale protest heeft de regeringsleider de behandeling van de wet uitgesteld. Er komt een groot Nederlands onderzoek naar de verspreiding van infectieziekten door muggen en andere insecten. Het onderzoek duurt vijf jaar. Onder andere universiteiten, bloedbanken en het RIVM doen daaraan mee. Met het onderzoek moet beter ingeschat kunnen worden wat het risico is op zo'n uitbraak en hoe we ons daar beter op kunnen voorbereiden. Voetballer Lionel Messi van FC Barcelona is de best verdienende topsporter ter wereld. Dat schrijft zakenblad Forbes. In het afgelopen jaar kon Messi 112 miljoen euro bijschrijven. In de top 3 staan alleen maar voetballers. Plaats 2 en 3 gaan naar Ronaldo en Neymar... die allebei ruim 90 miljoen euro verdienden. Op de lijst met best verdienende topsporters van Forbes komen geen Nederlanders voor. Het weer de komende uren vooral in het zuiden en westen regen... met daarbij kans op onweer. In de loop van de dag wordt het droog, 17 tot 20 graden. Morgen minder buien, een graad of 20. Vanaf vrijdag kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp... bij knooppunt De Hoek, 6 kilometer file.